Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Asielzoekers krijgen bij de brief wordt er onder meer voor gewaarschuwd... dat de asielprocedures tot 18 maanden kunnen duren... zei staatssecretaris Dijkhoff vanavond op NPO Radio 1. Ook staat erin dat de vluchtelingen in gedeelde woonruimtes worden opgevangen... en dat ze een deel van de kosten zelf moeten betalen. De brief wordt in verschillende talen uitgedeeld en is ook online beschikbaar. Amsterdam wil seksuele intimidatie op straat harder aanpakken. Wettelijk is maar een deel van het gedrag strafbaar. Belediging, stalking en betasten. Op initiatief van de lokale VVD onderzoekt de hoofdstad of de strafbaarstelling via een plaatselijke verordening kan worden uitgebreid. Zo moeten bijvoorbeeld ook sissen en bespugen strafbaar worden. Een op de drie vrouwen in Amsterdam zegt op straat last te hebben van seksuele intimidatie. De paus kan zich voorstellen dat vrouwen die worden bedreigd door het Zika-virus anticonceptie gebruiken. Franciscus zei dat vlak voor zijn vertrek van Mexico naar Italië. Een abortus keurt hij nog wel ten strengste af. Zika heerst vooral in landen in Latijns-Amerika, zoals Brazilië. Mogelijk veroorzaakt het virus afwijkingen aan het hoofd van ongeboren baby's. Voetbal, Manchester United heeft ook in de Europa League slecht gepresteerd. De ploeg van Louis van Gaal verloor bij SC Midtjylland in Denemarken met 2-1. Het enige doelpunt aan de Engelse kant kwam van Memphis Depay. Manchester United maakt nog wel kans op een plek in de achtste finales van de Europa League. De Engelse club Tottenham Hotspur met doelman Michel Vorm speelde bij Fiorentina met 1-1 gelijk. Het weer bewolkt en in het westen soms regen of natte sneeuw. De neerslag trekt langzaam naar het oosten. Vannacht kan het lokaal glad worden. Morgen zijn er perioden met zon en het wordt morgen zo'n 3 tot 7 graden.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 Welkom bij Peaceful Radio Show 1151 hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw hier voor de komende twee uur. We gaan beginnen met een eh, cd van Al Groomer Een welbekende artiest eh, voor dit programma. Want we hebben al heel veel cd's van hem eh, gedraaid, gebruikt in dit programma. Heb een nieuwe, Day of Beloved. En dat is wel iets bijzonders aan, want hij heeft er maar 50 van laten persen. En ehm, ik heb nummer 33. Dat is wel leuk als je dat in een briefje erbij krijgt eh, geschreven. Dus een heel uniek eh, muzikaal gebeuren in uh, New Age muziekland. In het programma Peaceful Radio dat we hier gaan luisteren naar eh, ja, toch alweer een uh, eh, trance, trance eh, nee geen trance dance, maar in ieder geval een trance music cd. Ik wens je heel veel luisterplezier bij Al Groomer Khan. Africa ma ballon Onye tamala bala tamola Karola bala nyinin nyulaye ششارنا هيقاني ششارنا شارنا قاني شا هيقاني ششارنا هيقاني ششارنا شارنا قاني شا Ganeshasharanam Hey Ganeshasharanam Sharanam Ganesha Hey Ganeshasharanam Hey Ganeshasharanam Sharanam Sharanam, Sharanam, Ganesha. Hey Ganesha Sharanam, Hey Ganesha Sharanam, Sharanam. sun